Van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Blok van Justitie erkent dat de controle op de Centrale Ondernemingsraad van de politie beter had gemoeten. Hij is, met het, hij is het met de commissie Ruis eens dat er belastinggeld is verkwist aan feestjes en dure etentjes. Dat kan volgens Blok niet door de beugel. De onderzoekscommissie concludeerde dat er niemand toezicht hield... omdat de nationale politie te haastig moest worden ingevoerd. Blok wil dat er een cultuuromslag komt bij de politie en meer openheid. De Europese Commissie stelt nog eens 3 miljoen euro beschikbaar... voor de Rohingya-bevolking uit Myanmar... In mei was al 12 miljoen euro toegezegd. Het geld gaat naar opvang, drinkwater, voedsel en medicijnen voor Rohingya die zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. Ook voor Rohingya die nog in Myanmar zijn is geld beschikbaar. De Europese Commissie roept de regering van Myanmar ook op om hulp toe te laten en hamert erop dat de mensenrechten in het land gerespecteerd moeten worden. Sinds augustus zijn 370.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Inwoners van Gelderland, Overijssel, Drenthe en Friesland... die bang zijn voor de overlast van Lelystad Airport... hebben ruim 68.000 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. De bewoners vrezen geluidsoverlast door de routes... die de passagiersvliegtuigen gaan vliegen. Om het vliegverkeer rond Schiphol niet te storen... moeten de vliegtuigen vanaf Lelystad extra laag blijven. Meer dan 90% van de bebouwing op Sint Maarten heeft schade. Dat meldt het Rode Kruis op basis van satellietbeelden. Een derde van de huizen is compleet verwoest. Het Rode Kruis meldt verder dat er tot nu toe 3,2 miljoen euro is gedoneerd op Giro 5125. Vrijdag is er een nationale actiedag voor de slachtoffers van orkaan Irma op de Bovenwindse eilanden. Het weer, af en toe zon, maar ook wat buien, soms met onweer. waait flink bij 15 tot 18 graden. Morgen wordt het erg onstuimig met de eerste najaarsstorm van het jaar.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 Bij Zaltbommel 2 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Knopend Gorkum 5 kilometer en een half uur verdraging. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer.